Voortaan mogen alleen de koningin, de troonopvolger en diens vrouw dat, zei hij in de Tweede Kamer. Balkenende zei verder dat hij volgend jaar bij de heroverweging van de rijksuitgaven kritisch zal kijken naar de kosten van het Koninklijk Huis. Mogelijk gaan meer leden van de familie schenkingsrecht betalen. In het debat ging Balkenende ook in op het vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique. De afgelopen tijd doen daarover allerlei negatieve berichten de ronde. En de Kamer maakt zich zorgen over de schade die het Koninklijk Huis daardoor oploopt. Volgens Balkenende begrijpen de prins en prinses de gevoeligheden rond het project, maar geloven ze er nog steeds in. De premier benadrukte dat de belangen van de prins in Mozambique in een stichting zijn ondergebracht, om hem niet in moeilijk vaarwater te brengen. De Tsjechische president Klaus heeft een nieuwe eis gesteld voordat hij het verdrag van Lissabon wil tekenen. Hij wil dat in het verdrag een voetnoot komt te staan ter verduidelijking van een passage over grondrechten. Klaus heeft dat gezegd tegen premier Reinfeldt van EU-voorzitter Zweden. De eis van euroscepticus Klaus kan opnieuw vertraging betekenen voor het verdrag van Lissabon. President wacht ook nog op een oordeel van het Tsjechische Hof over het verdrag. Want sinds Ierland het verdrag afgelopen weekend aannam... zijn Tsjechië en Polen de enige twee EU-landen die het nog moeten ratificeren. Breda heeft de beste binnenstad van Nederland. De Brabantse stad kreeg de voorkeur boven Den Haag en Maastricht. De verkiezing werd georganiseerd door Detailhandel Nederland. De winkeliers organiseren de verkiezing elke twee jaar. En de jury koos voor Breda omdat bezoekers zich direct thuis voelen in de stad met dorpse trekjes.